8 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Morgen met nieuwe acceptabele hervormingsplannen komen, anders dreigt de vertrek uit de euro. Premier Tsipras kreeg gisteravond in Brussel te horen dat er zondag een beslissende EU-top met regeringsleiders wordt gehouden. Bondskanselier Merkel noemt de situatie ernstig. Premier Rutte zegt dat er een wondertje moet gebeuren om een grexit te voorkomen. Premier Tsipras heeft beloofd dat hij morgen met geloofwaardige hervormingen komt. Op Aruba is een stille tocht gehouden voor Mitch Henriquez. Zo'n 75 mensen liepen van het vliegveld naar het rouwcentrum... waar het stoffelijk overschot naartoe werd gebracht. Mitch Henriquez overleed anderhalve week geleden in Den Haag... na een hardhandige arrestatie door de politie. Na zijn dood waren er dagenlang rellen in de Schilderswijk. Het kabinet wil meer aandacht in de samenleving voor mensen die dement zijn. Mensen worden steeds ouder en daarmee neemt ook het aantal dementerenden toe... Staatssecretaris Van Rijn wil dat mensen in de omgeving eerder herkennen dat iemand dement wordt, zodat ze kunnen helpen. Hij trekt 16 miljoen euro uit voor een voorlichtingscampagne. Van de mensen met een bijstandsuitkering heeft 9% een parttime baan. Van de alleenstaande ouders in de bijstand werkt 16% erbij. Dat blijkt uit een onderzoek van Divosa, de koepel van sociale diensten. Parttimers in de bijstand worden gekort op hun uitkering. Dat bespaart op jaarbasis 350 miljoen euro, zegt Divosa. Op een woonwagenkamp in Sint-Oederode in Brabant is gisteravond een man doodgeschoten. De politie vermoedt wie het is, maar wil er nog niets over zeggen. Ook over de aanleiding is verder niets bekendgemaakt. Er zit één verdachte vast. Het woonwagenkamp in Sint-Oederode is maar klein. Er staan vier wagens. Het weer, vandaag geregeld buien, vooral in het binnenland. Er is ook wat zon. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Hoofdvliet Vlaardingen. Tussen Pernis en het knooppunt Ketelplein eh, staat 3 kilometer. A13 naar Den Haag bij Berkel en Roderijs 2. En daar komt er een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. En daardoor loopt het weer vast in beide richtingen op de A20. Bij het Kleinpolderplein staat in beide richtingen 5 kilometer. Terug naar de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen het knooppunt Prins Klausplein en Berkom en Roderijs 9 kilometer.